Raymond met het NOS-journaal gehouden voor de slachtoffers die vielen tijdens Pukkelpop. Tijdens het popfestival kwamen donderdag vijf mensen om het leven toen een noodweer losbarstte. Tien festivalgangers raakten gewond en de toestand van drie van hen is kritiek. Vanochtend is het kampeerterrein van Pukkelpop open geweest voor festivalgangers die daar hun spullen konden ophalen. Na het noodweer verlieten veel bezoekers het terrein hals over kop en lieten hun tentjes achter op de ondergelopen camping. Egypte eist excuses van Israël. De Egyptische regering is woedend omdat vijf Egyptische agenten zijn omgekomen bij een Israëlische vergeldingsactie tegen Palestijnen. Egypte zegt dat Israël het vredesakkoord heeft geschonden en heeft zijn ambassadeur teruggetrokken. FNV Bouw is niet enthousiast over een handreiking van minister Kamp wat betreft het pensioenakkoord waarin de AOW-leeftijd naar 66 gaat. Kamp wil mensen met een laag inkomen wat extra geld geven om het mogelijk te maken toch voor hun 66ste te kunnen stoppen met werken. Maar de bond wil geen spaarsysteem, maar een fatsoenlijke AOW vanaf 65 jaar. Een man van 43 uit Apeldoorn is afgelopen nacht door de politie doodgeschoten. Agenten gingen kort na middernacht naar een woning in de stad na een melding van huiselijk geweld. Daar werden ze door de bewoner met een mes aangevallen waarop een van de agenten een schot loste. De man raakte dodelijk gewond. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd in het huis in Apeldoorn. Op vliegveld Teugen bij Apeldoorn is vannacht een man op de landingsbaan zwaar gewond geraakt. De politie vermoedt dat hij daar is aangereden door een auto. Op het vliegveld werd een feest gehouden en na afloop liep een groep naar de landingsbaan. Een andere feestganger, iemand uit Den Haag, zou daar met zijn auto naartoe zijn gereden en heeft de man van 36 mogelijk aangereden. En dan het weer, droog en zonnige periode, maar vooral in de noordelijke helft van het land ook wolkenvelden. Het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden in het binnenland. Morgen eerst zonnig, daarna kans op buien en onweer. Het blijft wel zomers warm. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hoevelaken 6 kilometer. De A9 Amstelveen-Diemen beknopend Holendrecht 3 kilometer na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam, door werkzaamheden van de Brechtseplein 7 kilometer.